Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het was weer raak gisteravond. Bij het ingaan van de avondklok gingen gelschoppers de straat op. Ze staken dingen in brand, bekogelden agenten en plunderden winkels. Helmond, Zwolle, Almelo, Breda, Veenendaal, Tilburg, Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Geleen. In een bos braken ze winkels open. Deze vrouw stond ertussen met een heel heftig gezicht. Ze hebben heel de Primera leeggetrokken. Pakketten zijn eruit gehaald. Het is zo, zo grimmig. Het zal je winkel maar zijn. Ja, mijn raam was eruit. Het lag hier buiten bezaaid met eh, mondkapjes en spul uit de etalage waren naar buiten getrokken. Ja, hoe sta ik nu hier? Ja, dit heeft niks meer met corona te maken. Zwaardeloos, waardeloos. Ongelooflijk. We hebben het al zo moeilijk. Geen 11-11, geen carnaval, geen vuurwerk mogen verkopen. En dan gooien ze kinderen al die spullen kapot. Ja. Minstens 150 mensen zijn opgepakt. We zijn in coronatijd meer boeken gaan lezen. Vorig jaar werden er 5% meer fysieke boeken verkocht in Nederland. Maar door corona deden we onze lezingkopen wel vooral online. Boekhandels in winkelstraten verkochten er juist wat minder. Veel mensen pakten ook een e-reader erbij. Bibliotheken leenden vorig jaar 56% meer e-boeken uit dan in 2019. De vrouw die vorige week bij de inauguratie van Joe Biden een gedicht voorlas... heeft een modellencontract binnengesleept. Amanda Gorman van 22 maakte behoorlijk indruk. The new dawn blooms as we free it. For there is always light if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it. Op Insta ging ze in één klap naar ruim 3 miljoen volgers. En niet alleen vanwege haar dichtkunsten. Modebladen riepen Amanda uit tot nieuw stijlicoon. icoon de rode haarband die ze droeg was nog diezelfde dag uitverkocht. En ook voor haar gele jas was veel belangstelling. Die had ze trouwens cadeau gekregen van Oprah. Het weer, soms wat zon vandaag. Hier en daar kan ook een bui vallen. Het wordt een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... dicht bij de Koentunnel vanwege een spoedreparatie. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk, er is veel schade in de tunnel. Volgens Rijkswaterstaat blijft de tunnel zeker tot morgenochtend 5 uur dicht. Verkeer kan tot die tijd omrijden via de A10, de ring Amsterdam-Zuid en de Zeeburgertunnel.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 Bij rellen in Rotterdam zijn gisteravond tien agenten gewond geraakt... onder meer door rondvliegende stenen. Volgens korpschef Westerbeke werden 50 tot 60 mensen aangehouden. Hij spreekt van zwaar crimineel gedrag. Op meer plaatsen waren rellen. Alle toegangswegen naar Den Bosch werden aan het eind van de avond afgesloten... om te voorkomen dat nog meer mensen zich bij de rellen in de binnenstad zouden aansluiten. Burgemeesters en Tweede Kamerleden reageren woedend op die derde avond van rellen en plunderingen. In de Rotterdamse wijk Charloos begint vandaag een grootscheepse coronatest. In het rioolwater zitten veel virusdeeltjes, maar toch laten vrij weinig mensen zich testen. Tienduizenden mensen in Charloos kunnen een test doen. En het weer, eerst nog kans op gladheid, verder vandaag wolkenvelden, wat zon, hier en daar een bui en een graad of vijf.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 I'm isolating low key. You overreact while you lied. Please tell me what I have done to earn this gunshot. Hate me for my heartbeat. Bleeding from my nose, bullseye. I suppose I'm still standing. mercy, please. You're a liar, begging mercy, please.